een hele roosje. Schenk je je hartje nog. Op de groene heide door het witte zand. Wandelt blij gezind een jeugdig paardje hand in hand. Vriendelijk zijn heart